Gert Kluk met het NOS-journaal. De kans is reëel dat de besprekingen over het Britse vertrek uit de Europese Unie zonder overeenkomst eindigen. Dat zegt de Europese brexit-onderhandelaar Michel Barnier. In Ierland zei Barnier dat het er in de komende maanden om gaat een deal te sluiten over de voorwaarden van de brexit. En zover zijn de gesprekspartners volgens hem nog lang niet. Uiterlijk eind oktober moet er een allesomvattend akkoord liggen om de parlementen de tijd te geven dat te beoordelen voor eind maart volgend jaar. Een 20-jarige Nederlander is overleden na een val van een balkon in de Thaise hoofdstad Bangkok. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft contact met de familie en kan verder geen details geven. Volgens een Thaise krant had de Nederlander een date met een Thaise vrouw. In haar appartement is hij van het balkon gevallen. Voortaan mogen alle oudere werklozen 12 maanden voor hun AOW-leeftijd stoppen met het verplicht solliciteren. Het kabinet maakt zo een einde aan een oneerlijk verschil. Iemand die in het laatste jaar voor zijn pensioen wordt ontslagen... is nu al vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Maar ouderen die al langer werkloos zijn... moesten nog wel tot hun AOW-sollicitatiebrieven blijven schrijven. En daar komt nu een einde aan. De ChristenUnie, D66 en SP willen dat het kabinet opheldering geeft... over de buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland. De Tweede Kamer is onder meer bezorgd over de banden... die de Asuna-moskee in Den Haag heeft met een omstreden financier uit Kuwait. De PVV wil een debat met premier Rutte. En de ChristenUnie wil weten of het vorige kabinet cruciale informatie heeft achtergehouden. Het weer. Het is op de meeste plaatsen bewolkt en vooral in het westen vallen nog geregeld buien. Temperaturen tussen 12 en 16 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Morgenochtend ook nog vrij veel regen. Smiddags wordt het vanuit het zuiden droger.